Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Slovenië komt met een verbod op de import, export en doorvoer van wapens voor Israël. Het is volgens de regering de eerste keer dat een EU-land met zo'n maatregel komt. De regering zegt het te doen omdat het in Europees verband niet lukt om het daarover eens te worden. Sinds 2023 werden door Slovenië al geen vergunningen meer verstrekt voor wapenleveringen aan Israël. De Sloveense regering is al langer kritisch op Israël vanwege de situatie in Gaza. Tussen Duisburg en Düsseldorf in Duitsland is geen treinverkeer mogelijk door een brand in een kabelgoot. De politie vermoedt sabotage. Op een links online platform is een brief gepubliceerd waarin de verantwoordelijkheid wordt opgeëist door een activistische groep die vaker sabotagesactie uitvoert. De spoorlijn tussen Duisburg en Düsseldorf is een van de belangrijkste trajecten in Duitsland... met 700 tot 800 treinen per dag. De verwachting is dat de hinder tot vanmiddag zal duren. Fans van Vitesse zijn teleurgesteld dat hun club de proeflicentie kwijtraakt. Het komt hard keihard aan, zegt de voorzitter van de supportersvereniging... Burgemeester Marcouche van Arnhem noemt het besluit onvoorstelbaar... en spreekt van ongekend verlies voor Arnhem en voor alle Vitessenaren. De proeflicentie werd ingetrokken vanwege het omzeilen en ondermijnen van het licentiesysteem. De beroepscommissie heeft eerder vanavond bekendgemaakt dat het besluit blijft staan. Vitesse zegt verslagen te zijn. En FC Utrecht is door naar de derde voorronde van de Europa League... Na de overwinning van vorige week won de club afgelopen avond opnieuw van Sheriff Tiraspol uit Moldavië. Het werd 4-1. Het was voor FC Utrecht de eerste Europese thuiswedstrijd in zes jaar. Het weer, acht enkele buien, het koelt af tot een graad of 13.